Goedemiddag, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn weer vluchten van Schiphol naar andere vliegvelden verplaatst. Ze verwachten op de luchthaven dit weekend grote drukte vanwege de meivakantie. Zes vluchten zijn daarom dus verplaatst. Volgens Schiphol zijn er opnieuw lange rijen in de vertrekhal, maar is het wel goed te doen. Er zijn al bijna twee weken problemen op Schiphol. De minister zei gisteren dat ze hun zaakjes snel op orde moeten krijgen. En liefst zo snel mogelijk eh, om te voorkomen dat we in de zomer nog veel meer van dit soort ellende zien. Schiphol heeft eerder al sorry gezegd en gaat zich inderdaad beter voorbereiden op de zomerdrukte. Bij een explosie op de gang van een appartementencomplex in Amsterdam is afgelopen nacht een vrouw gewond geraakt. De politie laat weten dat er een explosief is gevonden en dat die vrouw verwondingen heeft aan haar gezicht. Hoe ernstig die zijn is niet duidelijk. Er is nog niemand opgepakt. En flink balen voor de jaarlijkse Moederdagbraderie in Blerik. Het Limburgse evenement is last minute gecanceld. Dat komt omdat er tientallen geparkeerde auto's in de weg staan. Die 35 auto's zorgen ervoor dat de marktkraampjes niet opgebouwd kunnen worden. Er waren wel niet parkeren bordjes opgehangen, maar daar hielden bestuurders zich dus niet aan. En Anja van Loon van 37 heeft een grote droom. Zij wil de eerste Nederlandse Dakar-trucker worden. Tijdens de laatste woestijnrace dit jaar waren er in totaal 17 deelnemende vrouwen. Vaak als navigator of bijrijder. En Anja lijkt het mooi om zelf te rijden, vertelt ze aan Hart van Nederland. Ja, het echt overleven. Ook wel echt afzien. Zware etappes... Eh, vaak warm weer. Eh, het is echt weer terug de tijd en zonder dingen die normaal belangrijk zijn, zijn daar niet meer belangrijk. Telefonen, al die dingen. Ja, daar ben je daar niet mee bezig. Haar man en vader zijn beide ook coureur in de Dakar-wereld. Het weer nog, het wordt vandaag opnieuw prima lenteweer. Af en toe een stapelwolkie, maar wel droog en vooral veel zon. Het wordt 15 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden richting strand op de N200. Aardem richting Zandvoort. Bij Zandvoort 3 kilometer met een kwartier oponthoud.